Jobboot met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de E17 in België bij Moeskroen is ingereden op een vrachtwagen... waarna een andere vrachtwagen achterop de bus klapte. De Turkse president Erdogan wil de antiterreurwetten in Turkije niet veranderen. Dat is een van de 72 voorwaarden van de Europese Commissie... waar Turkije aan moet voldoen voor het afschaffen van de visumplicht. Pas als Turkije alle afspraken nakomt... kunnen de Turken vanaf de zomer zonder visum naar de EU reizen. Maar Erdogan zegt dat hij zijn eigen weg gaat... Woensdag zei Eurocommissaris Timmermans nog dat de ontwikkelingen in het land de goede kant op gaan. De Marokkaanse consul-generaal in Nederland gaat helpen bij het oplossen van de problemen met Marokkaans-Nederlandse jongeren in Ede. De consul heeft de gemeente toegezegd in gesprek te gaan met de jongeren in de wijk Veldhuizen. Al maanden veroorzaken tientallen jongeren overlast bij een leegstaand winkelcentrum. Daarin was een theehuis gevestigd waar de jongeren vaak kwamen. Na brandstichtingen en vernielingen stelde burgemeester Van de Knaap daar een samenscholingsverbod in. Het bestuur van de moskee en een lokale stichting veroordelen het gedrag van de groep. Opnieuw heeft de Wereldvoetbalbond de FIFA twee voormalige bestuurders geschorst vanwege fraude. Het zijn een Colombiaan en een Chileen die nooit meer voor de FIFA mogen werken. Ze hebben toegegeven dat ze onder meer hebben gesjoemeld met de marketingrechten bij voetbaltoernooien. Vorig jaar werd duidelijk dat tientallen mensen in verband worden gebracht met corruptie bij de Wereldvoetbalbond. Onder andere FIFA-baas Blatter werd gedwongen om af te treden. Het weer volop zon met 20 graden op de Wadden en lokaal 25 in het zuiden van het land. Er staat een matige zuidoostenwind. Ook in het weekend flink wat zon, maximumtemperatuur rond 25 graden.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 Hey, en ondertussen is hij eh, gearriveerd hoor. Druk bezig in Sonic was hij de hele middag met eh, de Formule 1 update te schrijven. Wat is zo achterlijk weer gebeurd. Dus ik heb de jingle maar verlengd. Hey, eerst Rochelle, nummer 11. No one else get your high. Eh, weer tijd voor een eh, kleine resume voor je. Want eh, we gaan anders aan de top 10 beginnen zonder dat we... Ja, dat ik al je platen verteld aan je. Hey, op 20 vonden we Megan Trainer met No. 19 nieuw binnengekomen Dubs met La La Land. 18 is blijven zitten Aluna George met Kop, Popkaan, I'm In Control. Coldplay, Him for the Weekend staat op nummer 17. En op nummer 16 vinden we Dubs samen met Dante Leon met Angel. Op nummer 15 dan 99 Souls met The Girl Is Mine. En Lucas Graham met 7 Years staat op 14. De nummer 13 in de handen van Ellie Golding, Something in the Way You Move. En nummer 12 is Shawn Mendes met Stitches.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 I said, Hey, would you come with me? I say, Hey, hey, hey, hey, hey, would you stay with me? I say, Hey. samen met Jack met de nummer op eh, nummer 7. Daarvoor de nummer 8 eh, van eh, deze week. Mike Posner met I Took a Pill in Ibiza. En wij gaan door met de nummer 6. 8 weken in de lijst, vier plaatsen gestegen deze week. Dit is Ariana Grande met Dangerous Woman. Don't need permission, make my decision to test my limits.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 Dus morgen wordt het nog warmer. Oh, lekker. En dan kijk ik naar mijn arm. Nou, de pillen hangen eraan. Veel te veel zon ga ik door de afgelopen maand. Hey, DMC is dit de eh, nummer 5 van eh, deze week in de Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort. Hey, voordat we aan de top 4 gaan beginnen... gaan we eerst wat anders leuks doen. Pit Report. En dat doen we met niemand minder dan eh, Tim Koemans natuurlijk. Goedemiddag. Eh, goedemiddag Tim. Hoe was het zonnetje? Heerlijk. Ja, was het lekker? Ik heb een heerlijke middag gehad. Ja? En nog steeds. Je was in het zonnetje druk aan het voorbereiden eh, voor de, de, update? Ja, er moest natuurlijk een, een, hoop verteld worden. Want er is een hele, hele, hele hoop gebeurd de afgelopen week. behalve natuurlijk de race van Rusland is er nog een heleboel nieuws te vertellen. Dus dan gaan we, zo, gaan we lekker aan beginnen zometeen. Nou, ik ben benieuwd. Doe dat nu maar gewoon hoor. Mag wel. Ja, goed. of moet ik eerst een paar eh, vragen eh, stellen. Want wij hadden het 4 eh, mei s'avonds in een etablissement niet met z'n vieren. Hadden we het erover. <laughs> dat er Twitter-geruchten waren dat Max Verstappen naar Red Bull ging. En jij samen met je oude teammaatje. Nee, absoluut niet. Dat kan niet. En de volgende ochtend werd het bevestigd. Ja, nee, dat klopt. Dat, uh, ja, wij ik krijg nog een beetje van je. Wij, ja, dat, eh, die weddenschap heb ik inderdaad <laughs> verloren. Ik, eh, ik, zag het niet zo snel gebeuren, maar dat is inderdaad toch gebeurd. Ik zeg, we gaan eerst even kort naar de wedstrijd van afgelopen weekend kijken. Voor we het lang en breed over Max Verstappen en de zijnen gaan hebben. Ja, voornamelijk Kwiat en Vettel in Rusland, hè? Kwiat en Vettel, ja, dat was een beetje eh, het grootste probleem aan het begin van de start. Eh, of in ieder geval begin van de eerste ronde. Eh, hè, na de kwalificatie die een beetje mis was gelopen. Of eigenlijk, die eigenlijk heel goed ging voor Max Verstappen. Na een beetje slechte vrije trainingen, drie stuks. Bleek de auto toch lekker op tempo te liggen op de zaterdagmiddag. En kon Max naar een P9 rijden. het was ehm, Nico Rosberg die wederom pole position trainde. En dat had er alles mee te maken dat de auto van Lewis Hamilton... na de problemen in China... Ehm, dat had met een ECU-gedeelte eh, e te maken. Eh, die stopte er weer mee tijdens de kwalificatie. Dus Hamilton moest vanaf P10 komen. Eh, Vettel had zich als tweede gekwalificeerd... maar had een bakwissel gedaan... en moest als zevende aan de start verschijnen. En dat betekent dat er wat snelle jongens wat verder achter in het veld staan. En dat wil nog wel eens misgaan in die eerste bocht. Nou, dat bleek ook te gebeuren. Sebastian Vettel reed aan de rechterzijde en Kwiat beukte hem werkelijk achterin. Eh, verremde zich een toefje, zoals Olaf Mol dat zou zeggen. Eh, vervolgens in bocht 3, de hele lange linker doordraaier... was het Vettel die erachter kwam dat zijn band lek was... en ging zwaar van zijn gas af, ging zelfs op zijn rem staan. En wat er dan gebeurt met een raceauto... is dat hij uh, eh, alle, al zijn downforce kwijtraakt en de auto naar buiten drijft. En Kwiat zat nog steeds achter Vettel met een, nou, zeg maar een half limpende voorvleugel... En die zag Vettel op zijn rempunt gaan staan. En toen dacht Vettel, of uh, Kwiat, ja, nu kan ik ook gaan remmen. Maar mijn auto duikt helemaal met een halve vleugel uh, direct rechtsaf de muur in. Dus Vettel eh, kreeg Kwiat achterin de Ferrari geschoven. En Vettel die ging daardoor vreselijk rond en eindigde in de muur. Dus was klaar. Ook Kwiat en daarmee ook Daniel Ricciardo bijna uitschakelend. ja, reden eigenlijk een hele slechte wedstrijd. Eindigde als 11e en 15e. Um, ehm, Nico Rosberg eh, had eigenlijk weinig last van nou ja, eigenlijk iemand op de baan. Uh, reed in het begin van de wedstrijd flink weg. En die voelde zich echt eh, alleen. Die kan beter Remy genoemd worden. Ja, eigenlijk, eigenlijk komt het daar een beetje op neer. Lewis Hamilton was wel heel snel op die tweede plek vanaf P10 gekomen. Ook door de startmalaise natuurlijk, wat allemaal voor hem gebeurde. Ehm, en Max was het die na een best wel slechte start als dertiende doorkwam naar de bocht 1. En als zesde doorkwam naar bocht 3. Ja. Dus dat had hij toch heel goed bekeken allemaal. Dus uiteindelijk was het Max die een hele sterke wedstrijd eh, begon eigenlijk. Eh, lag een beetje in niemands land eh, voor Alonso die een seconde langzamer per rondje was. En achter Massa die een seconde per rondje sneller was. En toen in de 34e ronde gebeurde eigenlijk waar wij al eh, heel Nederland al hopend eh, eh, op zaten dat dat niet meer zou gaan gebeuren. Zijn motor plofte. Dus Max viel uit nul punten aan het eind van de wedstrijd. En was zero point. En was het Nico Rosberg die lachend won voor Hamilton en Raikkonen. Bottas, Massa, Alonso. heel knap op die zesde plek dus. En ook leuk voor Renault. Kevin Magnussen eindigde op de zevende positie. Dus de eerste punten voor Renault zijn ook binnen dit seizoen. Ehm, aankomend weekend geen Grand Prix. Eh, wel tijd om het nieuws te blijven volgen. Vanaf volgende week hebben we weer de Grand Prix op het Circuito de Barcelona in Spanje. Een van de mooiste circuits op de kalender wat mij betreft. Zaterdag eh, om 2 uur de kwalificatie en zondag om 2 uur ook Nederlandse tijd de race. En dan is het tijd voor het grote nieuws, denk ik, hè? Ja, want... Eh, ehm, ja, doe maar. Max Verstappen rijdt vanaf de Grand Prix van Spanje in een heuse Red Bull in een echte Red Bull een auto. Echte RBR rijdt hij mee. En ja. Ehm, dat heeft alles te maken met het slechte presteren van Kwiat van de afgelopen weken. En dan hoor je heel veel mensen zeggen... ja, maar hij werd toch derde in China? Dat klopt, maar hij werd derde op een voorsprong van zo'n 4 à 5 seconden... van teamgenootje Ricciardo. Ehm, en dat terwijl Ricciardo een hele slechte start had. Daarbij een crash meemaakte. Zijn band lekker reed. Terug moet naar de pitch. Eh, de hele bende er opnieuw onder heeft laten schroeven. En vervolgens weer terugkomt bij Kwiat. Dus dat geeft aan dat eh, ja, die derde plaats natuurlijk fantastisch. Uh, neem niet weg dat Kwiat eh, niet echt de snelheid erin had zitten. En dat heeft ook te maken met de resultaten van afgelopen seizoen... waarbij hij gewoon duidelijk langzamer was dan Daniel Ricciardo. Dus heeft Red Bull gezegd, wij gaan Max jouw kans gunnen. Ehm, jij gaat terug naar Toro Rosso, dat gaat gebeuren. Kwiat gaat dus samen met Sainz rijden en Max gaat samen met Daniel Ricciardo rijden. En ze gaan kijken in hoeverre Max eh, dat dan weer wel zonder trainingsuren in de buurt van Ricciardo kan komen. Nou, helemaal zonder trainingsuren hoeft niet. Want volgens mij eh, in Spanje hebben ze eh, één extra testdag of is dat na Spanje pas? Volgens mij is dat na de wedstrijd van Spanje, ja. Oh, na, oh, sorry, na de wedstrijd. Er, is inderdaad nog een uh, mid-season test. En als het goed is, is die eh, na Spanje. Wat overigens wel heel goed nieuws voor Max Verstappen is... Dus dat Red Bull voor deze wedstrijd al een van de motor-upgrades heeft uitgevoerd. Wat eh, de facto inhoudt dat er ongeveer 35 pk extra in de auto zit. dus Max heeft ja, wat extra vermogen om te kijken om met de Red Bull... ja, ik hoop toch richting podium te gaan kijken. Nou ja, we, begonnen eh, toen het eh, GP-seizoen begon. Had, eh, stelde ik al de vraag, komt Max op het podium dit seizoen? En toen heb ik ja gezegd, hè? Toen heb je waarschijnlijk gezegd, sowieso een top 4. Gekke wedstrijd. Ja. Eventueel top 3. Nou ja. ja. En nou ehm, met deze auto onder zijn reed. Welkom in de snelle, harde wereld van Formule 1. Max zit na drie wedstrijden, of vier wedstrijden in een Red Bull hey Maarten, zat ik met jullie in de kroeg uh, met jou en Bouke erover te hebben. Eh, hoe zit het met de sponsordeal dan van uh, Kwiat? Ja, dat is een hele goeie. Sersa is het, de sponsor van Kwiat. En Sersa is de grootste sponsor natuurlijk op Red Bull zelf na. die op de auto's van zowel Red Bull als Toro Rosso te spotten is. En ehm, ja, die zullen natuurlijk absoluut niet blij zijn dat Fiat terug wordt gezet. Dus wij hadden zoiets van, ja, dat, dat is een hele voorbarige uitspraak die werd gedaan... dat Max zomaar eventjes bij Red Bull in zou stappen. Eh, maar niets bleek minder waar. Hè. volgende ochtend, eh, eigenlijk heel vroeg was al duidelijk dat dat eh, dus echt officieel was. En Jonas zit heel hard ja te knikken naast mij. Die stuurde mij inderdaad een appje met groot nieuws. Hashtag uitroepteken. <laughs> en ehm, ja, toen had ik het meteen gezien inderdaad. En ja, dat biertje heb je verdiend. Dat heb je goed in. Nou, dat is mooi. Ehm, de vraag is denk ik alleen een beetje... Ja, houdt iemand op de baan wel zo'n sterke auto? Nou ja, dat, ik denk dat dat het probleem op zich niet is. Ehm, ik denk dat het grootste probleem is dat als er inderdaad iets flink misgaat... of hij heeft de pace niet of hij komt bij lange na niet in de buurt van Ricciardo... dat de kans heel groot is dat Red Bull zegt... nou, dan laten we het Sainz een keer proberen op de Grand Prix van Monaco over drie weken. Ehm, het is een beetje, beetje gok op het moment. Eh, als, ik denk als Max, ik, ik zei het ook gisteren... want gisteren weer hele discussies met z'n allen... als Max nu echt een hele goede wedstrijd rijdt... dan kan dat zijn carrière echt een flinke boost geven... dan rijdt hij zomaar de rest van het seizoen uit wat mij betreft... Ehm, maar als die er echt een potje van maakt, wat natuurlijk best wel mogelijk zou kunnen zijn in een auto waar je in principe niet in getest hebt. Eh, dan kan het ook zomaar eens best wel een knauw zijn voor de hele carrière. Je ziet het bij Fiat. Helemaal geen onaardige coureur, absoluut niet zelfs. Ze rijdt best prima. Maar komt gewoon net tekort ten opzichte van een Ricciardo die echt wel heel snel is. En dan is het zomaar, uh, ja, je gaat terug naar Toro Rosso. En als je ziet wat er gebeurt met rijders die bij Toro Rosso blijven hangen. Ik noem een Sebastian Buemi, ik noem een Jaime Alguersuari. Uh, ja, dat zijn toch jongens die, die eigenlijk nergens meer terecht zijn gekomen daarna. En nooit meer wat van gehoord hebt. En waar je, ja, dus ze rijden allemaal wel in het, eh, in het World Endurance Championship. Dat soort dingen. De, lange wedstrijden, de Le Mans bijvoorbeeld, rijden ze nog wel. Maar het is, eh, het is zeker niet goed geweest voor de carrière van die mannen. Daarover gesproken overigens eh, kwam er nog een nieuwtje binnen dat Bernie Ecclestone heeft gezegd... dat eh, hij een beetje klaar is met die turbomotoren. En dat hij als het eh, performance-wise... Dus dat 12 12 <laughs> Als de teams niet... v 12 Sorry. Als de, teams, als de teams niet dichter bij elkaar komen qua performance... Hè, dan hebben we het vooral over de motor, motorleverancieren... Ferrari, Mercedes en Renault. Dan heeft Bernie Ecclestone zoiets van... dan gaan we lekker terug naar het oude format... gaan we weer met atmosferische auto's rijden. Dan schroeven we daar een aantal hybride onderdelen op... Eh, waardoor de auto's wel een stukje efficiënter worden. Ik noem een curse, dat soort onderdelen. En dan wordt het, eh, wordt het misschien weer leuk. Ik ben benieuwd. Ja. ja, er zijn een aantal punten die met die motoren te maken hebben. natuurlijk de prijzen die worden gevraagd. De performance hebben we het over gehad. Eh, ook het geluid is nog altijd niet eh, wat Bernie Ecclestone verwacht van de auto's. En ook de beschikbaarheid eh, is voor sommige teams lastig. Je ziet dat we eh, Red Bull dus dit jaar met die Tak Oyer motor... wat een Renault-versie van de motor is eh, eh, waar de andere teams mee rijden... ja, dat was allemaal eigenlijk laatste, laatst, last minute werk wat daarin zat. Dat was allemaal bijzonder lastig. Dus ja, Bernie heeft geroepen van we gaan er wat aan doen. Ik, eh, ben, benieuwd. Wij allemaal. We gaan het op de voet eh, volgen, Tim. Exact. hey, dankjewel. Volgende week eh, tijd, zelfde, ah, misschien een uurtje eerder. Nee, een uurtje eerder. uurtje eerder, zelfde zender, dezelfde plaats. Want ik vind het wel jammer. Ik had zo'n mooi plaatje <laughs> klaarstaan. ik zei net tegen je, nieuw binnengekomen op 33. Walking on Cars uit Ierland met de nummer Speeding Cars. En ik denk, kan ik daarna meteen doorschakelen naar Tim toe? Ja, ja, nee, ik kwam even te laat terug uit Haarlem. Dus ik moest eventjes... Nee, je was druk bezig met het voorbereiden. Ja, ook dat, ja. In Haarlem, in het zonnetje. Exact. Ja, nou, dat, heb je eh, goed geregeld. Uh, al zeg ik zelf. Hé, hey, dankjewel uh, wederom. Uh, zo direct tussen 7 en 9 vanavond hier op CFM zal er vast en zeker ook nog wel een keer te sprake komen tijdens jullie uitzending. Absoluut over hebben. Ik ben er bang voor. Hé, hey, dankjewel. Wij gaan door met de top 40 van Europa. En dat doen we met Charlie Pot, de nummer 4 van deze week. En volgende week dus de Formule 1 in Spanje. Ik ben benieuwd. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me, baby, if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. Prachtige nummer 4 eh, van eh, deze week in handen van eh, Charlie Poet met One Call Away. Vijf weken ondertussen in de lijst. En deze week dan twee plaatsjes gestegen. Hey, Kenny B, die kennen we nog wel. Die heeft ook in de lijst gestaan met zijn nummer Parijs. En die werd aangeklaagd een tijdje geleden door Quincy Cardinal, zanger uit Eindhoven. Die menen dat delen van de nummer 1 hit van Parijs waren gejat. Nou, niets blijkt minder waar te zijn. Want eh, de commissie die heeft eh, geconcludeerd dat de plagiaat niet waar is. Nou, dat ook weer geweten. En uiteindelijk weer zover. Ik heb eindelijk weer een... Wat de fuck is er nou weer met Justin Bieber aan de hand? Ik mag weer. Die weken niks van gehoord van die rotjong. En nou is hij er gewoon weer. Wat de superster is aangeklaagd vanwege het slopen van een eh, mobiele telefoon in een nachtclub vorige maand. De eigenaar van de telefoon, Robert Earl Morgan, hij is nu een schadevergoeding van zo'n 87.000 euro. Ah, Bieber was aan het eh, feesten met rapper Post Malone... en zou door een eh, drankspelletje veel bier over zich eh, heen hebben gekregen. Nou, toen Morgan dat met zijn smartphone vastlegde... besloot Bieber in te grijpen. Hij pakte de telefoon af en smeet hem op de grond. Nou, nu beweert Morgan dat zijn simkaart beschadigd is... en hij belangrijke zakelijke contacten verloren heeft. Nou, ook zou hij foto's van de honderdste verjaardag van zijn oma kwijt zijn. Nou, Bieber, je bent weer goed bezig. we zijn bijna toegekomen aan de top 3 van deze week. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van eh, vorige week. 321 pilots, 2 stond DNC in op 1 um GEZ. Deze week op 3 is, eh, die is wel blijven zitten. 21 Pilots met Stressed Out. 5 weken nu in de lijst.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 g is samen met Bebe Rexha met Me, Myself and I. En dan zijn we aangekomen aan de nummer 1 van eh, deze week. Vorige week nog op een eh, hele mooie vierde plaats. Ondertussen alweer 13 weken in de lijst.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 Hey, het zit er weer op, 26e jaargang, aflevering 19 van vandaag, vrijdag 6 mei 2016. Deze week hadden we 13 stijgers, 11 zittenblijvers, 14 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Walking on Cars is erbij gekomen op een 33e plaats. En Daps met La La Land op een 19e plaats. En van Zeen en van uh, eh, Heven hebben we afscheid moeten nemen. Ik zeg bedankt weer eh, voor het luisteren op deze prachtige zonnige vrijdagmiddag. Volgende week eh, vrijdag tussen 3 en 5 ben ik gewoon weer bij.